een Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft een motie van wantrouwen tegen minister Van der Steur vanwege zijn optreden in de zaak Maat verworpen. De motie van de SP kreeg onder meer steun van de PVV en de Partij voor de Dieren. Andere oppositiepartijen willen dat de minister de Kamer voortaan beter informeert. Van der Steur had kritiek op een lezing van Maat over MH17-slachtoffers en zette hem daarna uit het onderzoeksteam. Later bleek uit een rapport dat de hoogleraar geen fouten had gemaakt. De oppositie vindt dat Van der Steur veel te laat excuses heeft aangeboden aan de forensisch expert. 250 medewerkers van Xenos raken hun baan kwijt. Door een reorganisatie bij het bedrijf gaan ook zes of zeven filialen dicht. De reorganisatie is volgens Xenos nodig om de positie van de winkelketen te versterken. In totaal heeft Xenos 3500 medewerkers en 200 winkels in Nederland. Regeringspartij PvdA gaat minister Schultz dwingen haar plan in te trekken om bouwen in het kustgebied makkelijker te maken. De partij gaat daarvoor een motie indienen. Het is bijna zeker dat hij de steun krijgt van een Kamermeerderheid. Een groot deel van de oppositie is ook tegen versoepeling van de regels om aan de kust en in de duinen te bouwen. Er heerst weer een griepepidemie in Nederland. Vorige week gingen 72 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts, meldt het RIVM. Een week eerder waren het er nog meer. Van een griepepidemie is sprake als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben. Het verkeer moet tot en met morgen vroeg rekening houden met gladheid en dichte mist. Het gaat op veel plekken vriezen, waardoor mist kan aanvriezen op plekken waar niet gestrooid is. Ook daalt het zicht tot minder dan 200 meter. Op weggetjes tussen weilanden kan het zicht zelfs minder dan 50 meter zijn. Het weer op veel plekken glad dus en kans op dichte mist.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 tussen app en vloed op de woensdagavond voortaan. En we danken Willem Bruis natuurlijk voor zijn heerlijke soulmuziek de afgelopen twee uur. En eh, gelukkig dat Willem dat ook eh, de woensdag gaat voortzetten. Daar zijn we heel blij mee.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 found Mr. Rod Stewart himself. Nou, eh, in my soul. We gingen toch een beetje door met soul, Willem. <laughs> Ja, je, je, krijgt, een, ja, je krijgt er gewoon geen genoeg van natuurlijk, hè? <laughs> nou, het is ook lekker muziek, soulmuziek. En het is muziek wat je... Ja, eh, wat, wat nooit verveelt. Maar dat zei ik eh, tijdens jouw uh, tweede uur. gaf ik dat al een beetje aan, toch? Maar draai je ook wel de muziek van je hometown... of ben je ook meer liefhebber van de Motown? Zeg maar. nou, hometown ook wel hoor. Hometown, hè? Ja, ja. <laughs> Nou, maar Motown ook wel. Ja, nee, het ligt, ligt dicht bij elkaar. Bij mij de straat loopt, zit je in Motown. Dus... Ja. ken jij Marvin Welsh en Fair? Ja, zeer zeker. Ja. Waar ken je die van, van de shows? Of, eh? Eh, nee, eh, nee, mijn zuster is met een van de jongens, woont ze samen. Oh, met wie van de drie? Harold. <laughs> met Harold. Oké, ja, die ken ik dan weer niet. Nee, nou ja, goed, die kan iedereen kennen natuurlijk. Ik zag ze in het eh, concertgebouw van, eh, van Amsterdam in de jaren 70. Waar had je het voorprogramma waren de Flying Burrito Brothers. Oké. Dat is een beetje, beetje country-achtige muziek. Daarna traden dus eh, Marvin Welsh en Ferrer op. met natuurlijk Cliff Richard als gast. Ja, je, eh, hebt iets, jij, hebt iets met Cliff Richard, hè? Ja, ook wel, ja. ja. Mm. Hij niet met mij, dat mag gelukkig nee, ook. Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Mhm. En, en uh, uh, weet het, uh, Olivia Newton-John. Ja, die ken ik natuurlijk. Ja, en die eh, had in die tijd iets met John Ferrer. Nou weet ik niet of ze daar nog mee getrouwd is of nog een relatie mee heeft, maar... In, in die tijd, en dan praat ik over de, de, de periode voordat Chris en Saturday Night Fever populair werd. Ja, sinds later is het toch iets met John Travolta gaan doen? Of was dat alleen de film? Ja, nou, ik eh, nou, de film? Ze heeft er van alles mee gedaan, maar volgens mij alleen maar in Nou, ik kan, ik kan herinneren, dat oh, John die heeft ooit een nummer gemaakt met, eh, met de Electric Light Orchestra. Ja, Xanadu bedoel je? Xanadu, de film hè? Ja. De soundtrack, ja, erg mooi. Ja, ja. zeker weten. Maar ja, dat leent zich nou weer niet voor tussen app en vloed. Nee, ik weet ook niet een programma waar... Ja, misschien de Nacht van de Rock. Dat ik dat, eh, <laughs> dat ik dan, misschien moet ik er toch eens over nadenken weer. Okay, ja. hey, maar ik ga een nummer draaien natuurlijk van eh, eh, Marvin Welsh en Ferrer. Het gaat over een klein roodborstje. Oh. En ik was... inmiddels is mijn vriend Orno ook binnengekomen. We waren gisteren in Middenduin. Ook om de filmcamera even, daar even uit te proberen. En daar was ook een, een Tiny Robin te zien. Het wordt tijd dat jij een, een pasje krijgt waarop staat press. <laughs> Hier komt hij. sweet Eh, mogen aanhoren in Amsterdam destijds. En ik kan je echt verzekeren dat eh, qua, qua zang, qua close harmony zang... Eh, dat was echt een cd-kwaliteit gelijk. Echt uh, om koude rillingen van te krijgen, zo zuiver als die mannen allemaal zongen. En die hoge stemmetjes, die kopstemmetjes, die worden verzorgd door John Ferrer. maar, maar, maar zowel eh, Bruce Wells als um, Hank B. Marvin, ja. de solo-gitarist van de Shadows. Ja. die allemaal, allemaal, stuk voor stuk allemaal geweldige zangen. Het doet me een beetje denken aan eh, Venom. Aan? Venom. Dat is een band uit Amerika. Dat is ook een beetje, ja, een beetje, beetje country-achtig. Venom. Maar ook, ja, Venom. Ook zal er zo eens wat uh, van opzoeken. Dat is ook, ook een beetje... Ja, bijvoorbeeld het, een heel bekend nummer is bijvoorbeeld ehm, Family Tree. Family Tree. Ja. Ik ga het zo opzoeken. Dat past wel een beetje niet. Dat eh, past eh, tussen een eh, app en spoed. Ja. <laughs> tussen app en spoed. <laughs> ja. Justin Hayward heeft ook zijn versie van Vincent. Het nummer natuurlijk wat gebaseerd is op het leven van de schilder. Hoe heet hij weer? Vincent, van Vincent Eerles. <laughs> wat zei jij ben ook? Ben ik er? Ja. ja, je bent in beeld. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, zo maar dit is niet raadje plaatje, maar raadje schilderijtje zeker, hè? ja. ja. Want jullie zijn natuurlijk allemaal stuk voor stuk eh, eh, unieke portretten hier in de studio.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 En Justin Hayward die kennen we weer van de Moody Blues. Een eh, speciale uitvoering. Hoe vonden jullie hem, mannen? Ja, ik vond hem, eh, ik vond hem ja, hoe moet, hoe moet ik ervan zeggen? Nou, zeg er eens wat van. <laughs> nou, ik vind gewoon iedere artiest die, die dit nummer brengt, die doet er vol overgave. En ma die maakt er gewoon weer een apart, die geeft er weer een aparte dimensie aan, laat ik het zo zeggen. Ja. we zijn wel in een rustige dimensie gehouden steeds. Ik dat, is niet, dat er niet iets geks, eh, weet je wel, dat het een beetje te up tempo eh, of zo wordt. Nee, maar er is het nummer ook niet voor geschikt. Nee, nee, nee, maar je, je, je maar zo'n gek hebben. Die denkt van, ja, ja, ja, ja, volgende week komen we single uit, dus... Eh. <laughs> we zijn er nog naast op zoek naar het nummer Family Tree van Fenn. Maar ik denk dat er toch een... misschien een vergissing in of de naam van de groep of de naam van het nummer is. want ook op, op YouTube zelfs. oh, je hebt hem al gevonden? Ja, tuurlijk. Oh, eh, op YouTube. Ja, YouTube. Maar eh, goed, als je de naam zo goed intikt in, in, in ehm, eh, Spotify, dan, in Spotify dan, dan, dan lukt dat wel. oh, wat, wat, hoe is de juiste spelling van de naam dan, Willem? Dus ik zal het even fonetisch zeggen. Ja. Fenice. Ja. F-E-N-I-C-E. En dat is niet trouwens voor raadje plaatje. Maar, dat zeg ik ja, Fenice kan met een Victor of met een nee, Nee, met een Victor, hè? Met een Victor. Ja. W... E... e? A N. I. C. Ja. E. Het lijkt trouwens wel lekker eh, half van Holland. God, eh, ja. En dan het nummer heet The Family Tree. Ja, maar je zei net, de groep heette Fennen, zei je net. Nee, ik heb gezegd Venice. Fennis. Oh. Ja, Venice. Okay. Eh, ah. Family Tree. The nou. family Tree. Dus nou moet ik hem... en misschien, misschien leuk om te weten, het is van het album Spinart. Misschien vind je hem daarop. Albert Spinart? Nee, nee, nee. Album heet Spin. Ja, het is mijn accent. Het album is Art, En het is, eh, hij is uit 1999. Eh, dat is een oud nummer al, maar hij is wel heel erg mooi. Oké, maar ik ga, ik ga hem zo opzoeken. Want ik heb hem nog niet, eh, nog niet gevonden. Op, op mijn scherpje althans niet. Maar dat komt helemaal goed. We gaan eerst maar eens even over de winter hebben. Zou het, want we in het weekend krijgen we weer dooi.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 The fire still burns at night, my memories are. of one more love that's failed, a love that can never be, though it meant a lot to you and me. On a worldwide scale, we're just another winter's tale. wonder if you hear. I wonder if you're listening. I wonder where you are today. Good luck. I wish you well. For all that wishes may be worth. I hope that love and strength are with you for the length of your time. just another week. onder andere bekend van Lady of the Dawn. En eh, Willem, jij vertelde zojuist eh, dat het eh, eigenlijk bedoeld was als kerstnummer. Dus. Als een kerstnummer. David Essex met zijn eigen kerstnummer. Ja, dat klopt. En is dat... nou, door, door, door productieproblemen kwam die al pas uit in januari. Kijk. Ja. Nou, toen werd het, want het is ook natuurlijk best geschikt om gewoon... ik heb hem in, mijn kerstshow heb ik hem, heb ik hem gedraaid. Ja, oh, oké. Ja, ja, ja. ja. En, ja, ik, nou. draai, ik draai niet altijd rare muziek. <laughs> <laughs> Hey, The Family Tree. Ja. Nou, het is voor mij, misschien is het eh, niet onbekend als ik het hoor. Eh, eh, qua naam en qua nummer zei het me zo niets. Maar ik ga gewoon af op jouw muzikale kennis. En ik ga, ervan uit dat het een mooie keuze is. Want jij gaf aan dat het in Amerika, als het gaat om, om speciale gelegenheden, laat ik het maar zo zeggen, dat het dan een nummer één hit is. Ja, in dat soort lijsten staat hij op nummer 1. Ja, het is een, het is een, een in Amerika is zo, de eh, family staat bovenaan. Dat is gewoon, eh, dat is gewoon iets heel hechts. En eh, eigenlijk moet je gewoon naar het nummer luisteren.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 We may be lonely, but we're not alone. Though the leaves will fall and the tears will flow, may it always comfort us to know. The family tree will always grow. Farther down to sun. keep a candle burning. de, vaders en de mama's, de mama's en de papa's, laat ik het maar zo zeggen, dat die door blijven eh, eh, eh, zich voortplanten. Want anders dan blijft de familie natuurlijk als dat, als dat gebeurt tijdens de California Dreaming, ja. <laughs> maar meestal gebeurt het niet, want als je dan vraagt van god, is er nog wat gebeurd? Nee, nee, niet echt. Ja, ik zag haar gisteren nog, zegt hij dan. Oh, ja. I saw it today and yesterday, ja, ja, ja. Maar eh, wat vond je van het nummer? Wat vond je van Venice? Ik vond het een prachtig nummer. En ik vond het een heel eh, ingetogen nummer ook. En eh, heel mooi om naar te luisteren. Ja. Maar ik kende het niet, moet ik tot mijn schaamte bekennen. Nou, dan <laughs> zeg ik vanuit het diepste van mijn, mijn houten hart... zeg ik dan ja. veel gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst. Ja, ja want ze hebben meer van dit soort mooie liedjes. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja Dus dan moet ik maar eens eventjes door, de, door het repertoire heen gaan... om eens te kijken wat... voor app en Hey, Willem vroeg mij net van zei het, zei het zo, eh, zo even zo tussen neus en lippen door. Van, lijkt ook wel een beetje op de, op de Eagles. Klinkt een beetje als de Eagles, Ja, het, maar goed, het is Amerika. Het is een heleboel close harmony dus, natuurlijk. Meer ja. Meerstemmig. Eh, mhm. Ja, maar ja, het lijkt op de Eagles, maar je kunt het niet vergelijken, met de Eagles. Nee, dat vinden jongens van fans niet grappig als je dat doet. <laughs> Net zo min als, als dat, dat eh, Don Henley bijvoorbeeld zegt van... Uh, wij lijken niet op fans. Iedereen heeft zijn eigen klank. Hoe heet ja. nou die meneer die overleden is van de Eagles ook weer? Glenn, Glenn, Frey. Glenn Frey, ja. ja. Dat was ook een schuimmerseerder die man, hè? heb ik begrepen. Ik wist niet dat hij in het leger zat. Nee. <laughs> Oh. oh. Nee, maar... ik, eh, nou, ik zag wel een foto eh, voorbij komen. ik dacht van, ja... Eh, het schijnt een mannetje te zijn geweest die zijn, zijn collega-eagles, zeg maar, geen, geen, geen mooie dames gunde. Er waren natuurlijk al een hoop, ja, noem het maar groupies. dames die uh, naar optredens gingen. En na de afloop probeerden de kleedkamers binnen te dringen. Maar die, die, die Glenn Frey, ja, die schijnt dan... Weet eh, al alles van, in Die, die had de eerste keus. Weet je al alles van? Nou, weet je, weet, je wat, weet, je, weet je wat het wel is? Het is natuurlijk wel zo dat ehm, de mens achter de artiest... vind ik eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het gaat mij meer om, om wat hij doet, wat, wat mij raakt. En... Eh, ja, kijk, als je zo gaat kijken, dan zijn al die artiesten... <laughs> op Bonnie Sinclair na natuurlijk... toch allemaal eh, ja, toch een beetje eigen gereid, zeg maar. Jij kon ook wel een artiest zijn trouwens. Oh, oh jee, oh jee, Niet dat jij een er bent, maar eigen gereid ben je wel. <laughs> nou, mooi. 1-0. Kassa. Eh, eh, maar jij hebt daarentegen weer leugenachtige ogen. Ja, dat en weet daar is Orno het ook mee eens, want die heeft meteen zo'n liedje gekozen. ik zeg, kom op de Eagles. Yes. Ja, dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel. dat als er dan mensen doodgaan uit hun bandje. Dan, uh, dan staat ineens die band weer vol in de, in de belangstelling. Want dat was natuurlijk met David Bowie eh, de afgelopen weken het geval. Eh, tijd niks van David Bowie gehoord. Nou goed, hij had een nieuw album uit, Black Star. En daar was ook wel het een en ander over te doen. Maar toen hij was overleden, toen brak echt de David Bowie gekte los. Ja, dat is, maar dat is vaak zo. Hè? Ik bedoel... Uh, Ola, oh, sorry, ik ben je naam weer kwijt. nou. Ono, Anno, Anno. oh Ono? Ah, ah, oh oh <laughs> Hoezo? nou, ah. Ono die vertelde dus al dat de drummer overleden was van uh, Crosby, Stills en Nash. Nou ja, eh, Crosby, Stills en Nash zijn eigenlijk helemaal uit de picture. Eh, maar door het verhaal van die drummer komen hun ook weer in één keer in beeld. ja. Zou de zou die drummer wat gegeven hebben? Ik weet het niet. Ik weet het nou, ze niet. Hebben, ze hebben nog een drummer wat gegeven. Hè? Dat lees ik nu net weer. Oh, toch niet Cheryl Nee, nee, nee. Oh. Nou, of jij moet Animal, animal <laughs> zijn. Oh, Maar degene van Animal, van de Muppet Show, de drummer. Ja. ik kan geen naam vinden of zo hoor. Eh, ja, Animal heet hij. Animal gewoon, eh, ja. Die, is dus ook nu eh, op 66-jarige leeftijd overleden vandaag. Ja, allemaal, allemaal mensen zo van eh, rond mijn leeftijd. Ik begin toch ja, ja, nou wel een beetje maar, weet je, wat, het, wat, wat, wat, het, wat het ergste is, het was een drummer. Wat, wat doe jij ook weer in de band? Eh, niks. Nee, nee, nee. <laughs> ik Hij haalt de koffie. Ja, ik haal de koffie, Maar het is wel, het is wel frappant in, de maand januari. Het, de Ja, is, het is elk jaar eigenlijk nog een beetje zo. Hè? ja. ja. Maar goed, door het hele jaar heen. En we zijn natuurlijk op een leeftijd. En helemaal als het om leeftijdgenoten gaat. Ja, uh, er zijn er natuurlijk die worden 90 met gemak. Maar er zijn er ook ja, die, die eh, al zo eind 60 of, of eh, in het begin van hun 70er jaar al, het loodje leggen. En ja, meestal is dan die nare ziekte, kanker is daar de oorzaak van. Ja, nou ja, kijk nou kijk alleen eens naar de jongens van, van de Rolling Stones bijvoorbeeld. Of Aerosmith die gaan gewoon door. Ja, die Mick Jagger die loopt nog te vliegen over het podium. Hè? Dat is ongelooflijk. Ja, ik weet niet. Volgens mij staat hij gewoon stil maar beweegt het podium. Want ik, <laughs> want vond het wel heel gek. Want als hij naar links liep, ging het drumstel ook naar links. Dat vond ik zo <laughs> apart. Ja, ja. Ik ga jullie... Eh, eh, nou, net zeggen als ik het slot maak. Oh, sorry. <laughs> Niet dadelijk. ik ga jullie eh, laten genieten van Joni Mitchell. En die zingt op een heel speciale manier het nummer wat...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 I recline. I really don't know life. I really don't know life at all. Joni Mitchell met een prachtige uitvoering van het nummer eh, Both Sides Nou, Ja, luisteraars, voortaan op de woensdag tussen App en Vloed tussen 10 en 12 uur. En daar voorafgaand van 8 tot 10 eh, natuurlijk een heerlijk zoolprogramma. Verzorgd door eh, Willem Bruist, mijn collega die dat de komende woensdagen steeds voor u gaat verzorgen. Dat maakt dat het heel gezellig vertoeven is bij ZFM Zandvoort op de woensdagavond. We gaan verder met een nummer van de Canadian Tanners. Ik heb het ook eh, afgelopen maandag al tijdens Zandvoort Lunch gedraaid. Alleen dit is een hele speciale uitvoering van het nummer Hallelujah. En uh, ze hebben het niet door, de jongens zijn aan het zingen op een gegeven moment op het podium. En op een gegeven moment ineens achter hun verschijnt Celine Dion. En wat er dan gebeurt, nou kippenvel voor de hele zaal. We gaan ervan meegenieten. Oh jee, daar is een, eh, ja, eh, een beetje reclame aan vooraf. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dat is een, eh, ja, typisch dan YouTube. En ik kan dit nummer namelijk niet in Spotify vinden. We gaan het nog even een keer proberen. Nee hoor, gaat niet lukken. Nou, ja, dat is, dat is live, hè. Dat kan allemaal, dat kan allemaal gebeuren. We gaan het nog een keer proberen, want er staan meerdere uitvoeringen voor. Nou, gaan we het deze proberen. Ja. Je pas son cas devant Nou, dat is hem ook niet. Dat is, dat is, dat is, dat is Ja, daar wordt hier luid, daar wordt hier luid gelachen. Ik word hem op dan maar vertellen. Luister, luisteraars, ik word gewoon uitgelachen hier. Dat nee, Ik zal, ik, zal jou, ik zal jou nooit uitlachen, want ik ben hartstikke blij dat ik bij zo'n cabaretprogramma mag zitten hier. <laughs> nee, maar dit, dit moet hem dan echt worden. Ja, kijk. Ik krijg al applaus. Hoorde u het maar net? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. via Facebook, hè? Applaus via Facebook. Ja. Luister en huiver. En vooral als daar Celine Dion straks bij komt. Hè? I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? goes like this the fourth, the fifth, minor fall, the major lift, the baffled king composed. nu gaat het gebeuren. De gordijnen gaan open. Ze hebben niets in de gaten, de mannen. Maar het publiek wel natuurlijk. En uh, Celine Dion die stapt binnen. En gaat tussen hun staan. Ja, de mannen zijn helemaal onthutst. En ze gaat nu meezingen, let op hoor. had a touch. I told the truth. I didn't come to fool you. And even though nee, nee. Oh. Ja, fantastisch. Fantastisch gezongen. Celine Dion was dat met de Canadian Tanners. luisteraars. Voor de mensen die eh, de groep Canadian Tanners eh, nog niet kennen. Ik ga er eh, in de komende uitzendingen nog wat, meer van draaien. Want die mannen hebben zulke gouden stemmen en mooie samenzang. Dank je. Ja, Willem die zit er ook in in die groep. Dat wist mhm, u niet. Dat mm doet hij mhm. vrije tijd. Maar ik, ik doe dan wel de lage partij. De lage, maar. de baspartij doet Willem. De bas. Ja. zonder de bas kunnen ze gewoon niet. Nee, eh, dus het is, nee, ik ben niet aanwezig. <laughs> Gaat het ze voor in de kerk <laughs> maar eh, eh, Orno die staat dan te dirigeren voor de... Voor de die, die, houdt, die zorgt dat ze in de maat blijven zingen. Dat, Was hij dat? Dat is Orno, ja. Dat is ook, dat is ook heel belangrijk om... Dat, onderschatten mensen, die onderschatten dat. Dat je, dat je als je geen goede dirigent hebt... Ja. Nou, dan kan je het wel schudden. ja, ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> Kijk maar naar Maestro. Ja, ja oh, dat programma... Ik zag het uh, van de week met eh, René Vroger. René Vroger en... Ja. Ehm, denk nou, eh, topper. Karin Bloemen. Karin Bloemen, ja, die deed ook goed. En... Karin Bloemen, oh, ja, die doet ik mee, hè? Ja. Die, had hele orkest in de zakje. En die man uit de Goede Tijden, Slechte Tijden, die, hoe heet die? Simon Kamichelt? Nee. nee. <laughs> Simon Kamichelt. Tja, nee, Robert Long is dat. <laughs> Ja, je moet, je moet, geen mensen door elkaar halen, Willem. Dat kunnen we niet, maar, <laughs> kunnen we niet maken. Nou, als, we, nou zo, oh, als we zo doorgaan, ze zullen we straks eh, de Bee Gees aanvragen met I Started the Joke. Ja. <laughs> Oh, dat lijkt me ook wel een leuk nummer van de Bee Gees. ja. op een lijstje staan. Ja. Als de hele wereld maar niet lacht dan. <laughs> Ja. nee. Maar goed, we hebben Simon Carmichael is natuurlijk overleden. En, en die andere meneer eh, Robert Long is ook overleden. Allemaal dust in de wind. stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Ja. Maar daar ben ik helemaal niet mee eens, want ik ben helemaal niet eh, eh, als stof begonnen. Eh, heb ik nee, ik ook niet. ik, vloeibaar was het. Hè? Vloeibaar. Vloeibaar, ja, en, mijn moeder had dan een eitje en, en toen kwam dat vloeibaar kwam bij dat eitje. Ja. En zo ben ik dan gegroeid. Maar hoeveel, minuten, heb je hoeveel minuten heb je leren koken dan? ik heb helemaal niet gekookt. Nee, ik was meteen al uitgekookt. Gekookt, je was uitgekookt. ik was uitgekookt toen ik geboren werd. ik, eh, weet je, ooit is er een... Shell heeft niet in de wieg gelegen voor uitsmijter. Nee. er is ooit een man geweest die heeft gezegd van het is een kind, en het is een bijzonder kind. En dat is hij. Ja. Nee, maar stof. Dat, eh, onzin, we zijn helemaal geen stof natuurlijk. Ja, we gaan, als, we, als, we gaan, eh, als we zijn overleden en we, we worden begraven of gecremeerd... dan worden we natuurlijk helemaal, als je gecremeerd wordt, dan word je natuurlijk stof. Als je, als je gecremeerd wordt, en, ik hoop dan maar één ding... dat dan eh, de, de, de wind op, uh, op Zuid-Zuidwest staat... dan ben je eerder thuis als de familie. <laughs> nou, dat kan hij maar weer, Willem. Eh, we gaan er even uit met een muziekje van de Carpenters. Dus dat is mijn vaste afsluiter. Heather is dat natuurlijk. Heather. want ik zie op mijn klokje dat ja, over een minuut komt het het nieuws er in, luisteraars.